10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vliegveld Eindhoven waarschuwt reizigers extra reistijd in te plannen... vanwege verschillende wegafzettingen rond de luchthaven. Gisteren stortte bij het vliegveld een deel van een parkeergarage in aanbouw in. De ravage bij de garage is groot. Delen van meerdere verdiepingen zijn naar beneden gekomen. Bij de instorting raakte niemand gewond. Het vliegverkeer had weinig last van de chaos. Enkele vluchten vielen vertraging op, liepen vertraging op doordat de stroom uitviel. Maar door de noodstroom viel het mee. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het instorten van de parkeergarage is. De oostkust van Bonaire is vervuild met olie. Die is waarschijnlijk afkomstig uit Trinidad... waar eind vorige maand een opslagtank van een raffinaderij is gebarsten. Zo'n 50.000 liter olie stroomde toen in zee. Vrijwilligers van een natuurorganisatie op Bonaire hebben gisteren een schoonmaakactie gehouden. Omdat er op erg veel plaatsen olie ligt, is de overheid gevraagd om te helpen. De olie vormt een gevaar voor de vogels in het gebied die op de kust naar voedsel zoeken. De hoofdprijzen van de extra trekking van de staatsloterij zijn allemaal naar spelers gegaan die in de periode 2000 tot 2008 daadwerkelijk abonnee waren. De vijf winnaars uit Utrecht, Drenthe, Limburg en twee uit Noord-Holland krijgen allemaal een miljoen. De staatsloterij hield de zogenoemde sorry-trekking... omdat niet was verteld dat in die periode ook niet verkochte loten meededen aan trekkingen. Dat maakte de winkans aanzienlijk kleiner. Iedereen die kon bewijzen dat hij in die periode had meegespeeld... kon voor de extra trekking maximaal vier loten krijgen. Wie geen bewijs had, kreeg er maximaal twee. Het weer, zonnige periode. In het zuiden lokaal een bui, mogelijk met onweer. Het wordt in het noordwesten rond 23 graden tot lokaal 29 in Limburg. Later vanmiddag en vanavond kans op een enkele onweersbui in het zuidoosten. Morgen wordt het heet met maxima tussen 27 en 33 graden. In de loop van de middag neemt opnieuw de kans op stevige onweersbuien toe. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Via de zeeweg in Bloemendaal over Veen moet ik eigenlijk zeggen. En het was vanmorgen om, om half acht, zeg maar, ja je van duif om half acht weg en dan pas om tien uur met je programma beginnen. Yes. Zo doen we dat gewoon. Want ik wil nog wat foto's maken. Ik had mijn cameraatjes mee. En, eh, ja. We noemen dat de gouden uren voor fotografen zo vroeg in de morgen. En het gaf mij dan tevens de garantie dat ik hier op tijd eh, om tien uur in de studio zou zijn. Want ik denk dat de Zandvoortse Laan zo langzamerhand begint eh, dicht te slippen. Het geldt ook voor de zeeweg in Overveen. En dan kom je zomaar niet op tijd in de studio. Dat kan ik niet maken. Tegenover u dan natuurlijk niet. Veel zomerse muziek, eh, veel zomerse jazzmuziek. Ja, want eh, dat bestaat er ook volop, zou je niet zeggen misschien. Eh, zeg maar. Dit is er een voorbeeld van. Chill Sun, eh, zo heet het album. De groep heet River en het eh, nummer heet Jasmine. Ik Heb ik nog even het duingebied betreden... zo ten zuiden van de Watertoren in Zandvoort. En, eh, ja, een hoop eh, jonge konijntjes die... Uh, s ochtends vroeg natuurlijk zich nog van hen kwaad bewust zijn... en denken van nou, er komen geen duiven in de duin. Dus <laughs> ook niet met camera. Dus je kan lekker blijven rondhuppelen, deden ze ook. Dus ik heb ze kunnen vastleggen op de camera. En dat gold ook voor hertjes natuurlijk. Ja, die, dat, dat is nieuw in Zandvoort, hè, dat er herten zijn, toch? We gaan even naar de zonnige zijde van de straatluisteraars. Noemen we met Diane Kroll. Grab your coat and get your head. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Don't you hear that pitter pat? You know that happy tune is your step. Life could be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade. Now you know I'm not afraid. guess this rover done crossed over. You know, if I never have a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet closer ik nam me mee naar de zonnige kant van de straat. De sunny side of the street. Ja, daar kan je misschien maar beter niet eh, verblijven nu. Want eh, als je daar blijft zitten in die hitte, dan eh, hou je dat niet vol. Veel drinken vandaag, hè mensen. Vergeet niet te drinken. Ik heb te doen met al die mensen die Ramadan vieren. Want die mogen de hele dag niet drinken, niet eten. Ik vraag me af of dat verstandig is. Want je lichaam heeft gewoon vocht nodig. Het is zelfs levensgevaarlijk. Maar goed, ja, ze moeten het zelf weten toch? Ja, vind ik ook. Nou, in ieder geval is het beter vertoeven eh, op het strand op dit moment... dan eh, aan de sunny side of the street. Denk ik zomaar. Eh, en straks gaat hij weer onder de zon. Sundown. En Wes Montgomery, die bereidt ons daar vast op voor. Ja, heerlijk zo'n big band met eh, Wes Montgomery. En die bereiden ons voor op de zonsondergang vanavond. Nou, dat duurt nog even. Ik over eh, rond de klok van half tien pas. Vanavond dat hij weer ondergaat, eh, ons zonnetje. En dan komt hij natuurlijk, als het goed is, morgenochtend weer zijn kopje opsteken zo in het oosten van het land. En dan schuift hij zo langzaam weer naar boven draait hij zijn rondje weer. We draaien allemaal ons eigen rondje mee hè? in de wereld. In de malle molen van het leven, zo was het. die Lester, die zong dat, ja. Helemaal geen jazz natuurlijk. En ik zei net al, ik ben gek op eh, big bands. helemaal eh, als het een big band is van eh, rijke buddy. Dus, zult u zeggen, rijke buddy, wie is dat nou weer? Dat is gewoon Buddy Rich, een van de werelds voormaatste drummers. Hij is helaas niet meer onder ons. Maar zijn trommelstokjes die, die zijn verevigd op de geluidsdragers. En daar kunt u met mij van genieten. Bugle Call Rack, zo heet het nummer. De Buddy Rich Big Band. Ja, dank u, dank u. <laughs> ja, ja, ja dat viel niet mee hoor, luisteraars. In de studio is een lange drumsolo spelen Nou, ja, Buddy Rich, geweldige drummer. En eh, ik ben er fan van. Eh, het is natuurlijk wel veel roffelen wat hij doet en zo. Veel techniek en zo. En heel snel. En eh, dat deed hij ook heel leuk in de Muppet Show. Ik weet niet of filmpjes van Buddy Rich en de Muppets, de Muppets Kermit de Kikker en zo. en de Beast Animal, zeg maar. Wel eens gezien heeft. is heel, heel leuk om... en dan kun je hem ook aan het werk zien achter het slagwerk. Ja, vanmiddag luisteraars, <clears throat> wil ik nog even melden. Eh, de grootste band van Nederland die speelt eh, met maar liefst 600, Jij hoort het goed, 600 muzikanten. Eh, een aantal live nummers. Het heeft niets met jazz te maken, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar het is wel heel leuk om mee te maken dat 600 muzikanten gezamenlijk muziek maken. En dat gebeurt allemaal bij de Lichtfabriek in Haarlem. Uh, eh, dat ligt in de Waardepolder van Haarlem. Eh, en achter de lichtfabriek, in de open lucht natuurlijk... gaan al die muzikanten samen muziek maken. Leo Blokhuis is erbij. Eh, die gaat het ook presenteren. En ja, allemaal, het kan zomaar zijn dat er een paar honderd drummers zitten. Dus als u zojuist nog niet voldoende drumwerk gehoord heeft... kunt u daar vanmiddag nog weer eens eventjes van gaan genieten. Maar er zijn ook zangers, zangeressen. Er zijn gitaristen, er zijn bassisten natuurlijk. Er zijn wellicht ook nog wel keyboardspelers. ik, ik, ik ga het ook allemaal afwachten. Ik ga er gegarandeerd wel naartoe. Ik vind het erg leuk om mee te maken. Eh, maar, ehm, en dan moet ik nog eventjes aan u vertellen natuurlijk hoe laat begint dat. Het concert begint om kwart over drie vanmiddag. Het eh, vindt dus allemaal plaats bij de lichtfabriek in, eh, in de Waardepolder in, in Haarlem. Nou, dat is een, een, het voormalige, eh, nou, voormalige gemeentewerf van Haarlem. Hè, dus waar vroeger de reinigingsdienst zat enzovoort. Eh, dat hele terrein is, is eh, nu gecultiveerd tot, tot concertgebied, zeg maar. Want ook in de lichtfabriek, het gebouw zelf, vinden regelmatig leuke concerten plaats. Ik ben een beetje schor, excuus daarvoor. Gewoon een beetje de stem een beetje verkeerd gebruikt, denk ik. Ik weet ook niet hoe het komt, maar in ieder geval... Uh, Buddy Rich, ik had het zojuist dus over. Formidabele drummer, hè? formidabele. Charles Navour, die zingt daarover. Ook een beetje jazzy uh, gezongen. Eh. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, veritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir, désir, désir, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau Darling, I love you, love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, minable? Je ferai mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens t'en dans mes bras, darling. I love you, love you, darling. I want you. for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I? You are the one, the one, the one formi, formidable. <laughs> Charles Aznavour, een lekker swingend nummertje. Eh, we gaan eh, nog even een swingetje draaien. Eh, ehm, dat doe ik van niemand minder dan Ned King Cole. Ruud Jansen, als ik daar wel eens mee speelde, dan, dan zei hij altijd... als hij dit nummer speelde, want wij hadden het ook op het repertoire staan... I'm gonna sit right down and write myself the platter. <laughs> Ned King Cole... En je zou zweren dat het hem was hoor, het is net Pinko.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 I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe that it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, yeah lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. I'm close with love the way that you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter believe it came from you. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Net King Cole, I'm gonna sit right down. En ik zei het net al, write myself to platter. We gaan eh, genieten van eh, Charles. Nou, niet van deze Charles. Ja, daar mag je ook wel van genieten. want ik draai al die muziek. Dus die draai ik allemaal gratis voor u. Nou, wat willen we nog meer? Eh, we gaan genieten van Ray Charles. Heb niks met een Ray te maken die hier in de duinen loopt. Zo. Het is geen hert, nee, het is een zanger. Hij was blind helaas. Hij leeft ook niet meer, dat weet u ongetwijfeld. Maar zijn muziek eh, ik zeg het altijd weer eventjes, leeft voort. Ray Charles. Hij heeft koorts ook. Hij moet eigenlijk onder de wol, maar ja, met het warme weer. Nee, zal maar vies weer hebben.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 Romeo loved Juliet. Uh huh. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it fever with without saving you. Oh, fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for truth. that we have made. I'm listening. Chicks were born to give you fever. That's right. Be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. Ooh, ooh, ooh, when you kiss them, fever if you live, you learn. <laughs> fever Tell you sizzle. Fever. What a lovely way to burn. Uh-huh. What, what a lovely way, way to burn. burn. Yeah. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. what a lovely way to burn. <laughs> you ain't right, Ray. Ja, en de, de mensen die nu koortsachtig op het internet eh, aan het zoeken zijn... naar de fever van de dame die, eh, die zong. Nou, dat is gewoon eh, de dochter van Nat King Cole, Natalie Cole. Ook overleden helaas. Ik weet trouwens niet waaraan, maar in ieder geval, ja, ze is er niet meer. Jammer allemaal, hè ach, wat zonder nou? Maar goed, in ieder geval, we kunnen ze nog beluisteren. En daar gaat het allemaal om. We gaan eventjes luisteren naar een eh, andere dame, eh, Eva Kessen die genaamd. Eh, die is verantwoordelijk voor prachtige liedjes, maar als het gaat om, om het zonnetje dat weggaat... omdat haar liefde niet meer in de buurt is... We kennen dat nummer natuurlijk allemaal. Ain't no sunshine. sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away. I wonder this time where he's gone. Wonder how long he's gonna stay. Ain't no sunshine. Eva Eva Cassidy met een klassieker zou ik willen zeggen. Uh, No Sunshine. Barbara Streisand, zij gaat eh, een eh, nummer zingen, Evergreen Love, uit de film Star is Born. Barbara Streisand. soft as an easy chair. Love fresh as the morning. even weer terug met beide benen op de grond, zou ik willen zeggen. Als je een eh, zo'n prachtig nummer zo jazzy kan zingen als uh, Barbara Streisand. Want jazzy is het, luisteraars. Want als eh, je, als je in staat bent om niet alleen maar recht toe recht aan te zingen... maar met je stem ja, de meest harmonieuze kunstjes uit te halen... dan ben je echt een, een, ook een jazzzangeres. Dus dat geldt zeker ook voor Barbara Streisand... die ik zojuist met alle plezier aan u heb laten horen. Ja, nou, The Way You Look Tonight. Uh, dat moeten we nog even afwachten, want het is nog geen nacht natuurlijk.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 Lovely, never, never change. If that breathless charm, won't you please arrange it? Cause I just the way you look tonight. each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh, baby, it wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Love slave. Don't you ever change. I keep that friendless charm. Won't you please arrange it? Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Tonight. Matt Dusk onthoudt die naam, want... Eh, het is de moeite waard om die man eh, eh, op te zoeken in uw discotheek en die af en toe eens lekker te draaien, want het swingt allemaal als een trein. Geldt ook wel voor Shelby Lynn. U zegt misschien eh, Shelby Lynn, wie is dat nou weer? Nou, dat is een dame die eh, niet alleen country-muziek eh, zingt, maar ook jazzy. Ze is niet vaak hier in de buurt. En dat zingt ze dan ook, Don't Get Around Much Anymore. Nou, dat, zijn dan Een beetje jazzy, jazzy country, zo zou je het kunnen noemen. miss the Saturday dance. Heard they crowded the floor. I couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. I thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about don't get around. different where Don't get around much anymore. Nou, dat, eh, daar meenden ze niets van, want ze kwam toch even naar de studio eh, van Radio Zandvoort, CFM. U kunt trouwens eh, mee luisteren op internet, mocht, de, mocht de FM het begeven hebben. Dat kunt u dan op de computer doen. www.zfm, zfm, tussenliggend streepje, live met een victor.nl. dan, dan kunt u ook nog een oude duif zien zitten op de webcam. Ik zal even zwaaien zo. Eh, en, en dan eh, kunt u genieten van heerlijke jazzmuziek tot uh, eh, 12 uur vanmorgen. Het eerste uur hebben we nog zo'n nou, zo'n 7 minuten te gaan... om wat heerlijke nummers voor u te draaien. En dat doe ik met het volgende nummer van een bekend van de Beatles. zullen we zeggen Beatles en jazz, yes. ook dat kan. John Lennon en Paul McCartney hebben genoeg liedjes geschreven... die zich ook lenen om jazzy gebracht te worden. Bijvoorbeeld Please, Please Me. Last night I said these words to my love I know you never even tried love Come on, come on, come on come on and uh, please, please me like I please you. You don't need me to show the way, love. Why do I always have to say? Come on, come on, ooh, come on, come on and please, please me like I please you. I don't want to sound complaining, but you know there's always rain in my heart. do all the pleasing with you. It's so hard to reason with you. Why do you make me blue? Last night I said these words to my love. I know never even try love. So come on, come on, so come on. Why, why don't you please, please me like I please you? And please please me like I please you. u Please Please Me van de Beatles wel eens op deze manier horen zingen. Het was wederom Matt Dusk, de uh, beetje jazzy zanger eh, in, in, navolging van Michael Bublé. Want daar lijkt het een beetje op. Qua uiterlijk lijkt hij ook wel een beetje op. En is ook zo'n donkere man die uh, er, voor de dames er goed uitziet. En ja, uitstekend kan zingen, jazzy kan zingen. Zelfs als het om Beatles gaat. Dat hoorde zojuist met Please, Please Me. Kijk op mijn klokje, luisteraar, Het is alweer bijna 11 uur. Dat betekent dat ik er even tussenuit moet voor het nieuws. Wat voorbij komt. Ik hoop alleen maar goed nieuws voor u natuurlijk. Eh, en ook voor mij. Ja, dan, eh, eens even kijken hoor.